Vaatstra's advocaat zegt in de Telegraaf dat zijn cliënt grote psychische schade heeft opgelopen door de moord. De advocaat heeft beslag laten leggen op de boerderij van S... die in april werd veroordeeld tot 18 jaar cel voor verkrachting en moord. Eind januari wordt de eis van Vaatstra behandeld door de civiele rechter in Leeuwarden. Een agent heeft vannacht in de Limburgse plaats Born geschoten op een auto. De automobilist was op de agent ingereden. De politie was rond kwart voor twee op zoek naar inbrekers. Een agent zag dat een auto met gedoofde lichten op hem inreed en loste een schot. De automobilist ging er over een grasveld vandoor. Hij is nog voortvluchtig. Het Vaticaan wil de Verenigde Naties geen informatie geven over geestelijken die kinderen hebben misbruikt. Volgens het Vaticaan is dat vertrouwelijke informatie. De VN-commissie voor de Rechten van het Kind wil onder meer weten of de geestelijken na hun misbruik nog contact hebben gehad met kinderen en welke gerechtelijke stappen er tegen hen zijn genomen. Volgens het Vaticaan moeten deze vragen gesteld worden aan de rechtsinstanties van de landen waar het misbruik heeft plaatsgevonden. De Amerikaanse autoriteiten waarschuwen voor bepaalde typen defibrillators van Philips, die soms dienst kunnen weigeren. De defibrillators geven stroomstoten af om bij een hartstilstand het hart weer op gang te brengen. Philips waarschuwde zelf vorig jaar al voor problemen met drie modellen. Er zijn toen zo'n 700.000 apparaten teruggeroepen, verkocht tussen 2005 en 2012. Het weer, is bewolkt en in de loop van de dag trekt wat regen of motregen over het land.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 to ten. Feel